Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Oud-bestuursvoorzitter Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale... wordt ook vervolgd voor mijneet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Mullenkamp in juni... onder ede gelogen tegenover de enquêtecommissie woningcorporaties. Hij zei toen dat hij nooit geld of gunsten heeft aangenomen... voor eigen voordeel. Justitie ziet dat als een leugen. PVV-politici zijn zwijgzaam over de uitspraken die PVV-kamerlid De Graaf vorige week deed over de islam en moskeeën. De NOS vroeg 77 PVV-politici wat ze vinden van de uitspraak dat alle moskeeën dicht moeten. Maar een handjevol gaf een korte reactie. De NOS vond de vraag relevant omdat het idee veel verder gaat dan het verkiezingsprogramma van de PVV. Daarin staat dat er geen moskeeën meer bij mogen komen. Voormalig Syriëganger Maher Ha moet drie jaar de cel in. Dat is ook wat het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechtbank staat vast dat hij in Syrië heeft meegedaan aan de gewapende strijd... en dat hij in Nederland anderen heeft opgeroepen om aan de jihad mee te doen. De vrouw van Maher Ha is vrijgesproken van het ronselen voor de jihad. Tegen haar was vier jaar cel geëist, maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. De test met NL Alert is niet vlekkeloos verlopen. NL Alert is een systeem waarmee de overheid alle mobieltjes in een bepaald gebied een bericht kan sturen bij een calamiteit. Rond het middaguur werd een testbericht verzonden. Veel mensen hebben dat gekregen, maar sommigen kregen het te laat of helemaal niet. Bovendien blijkt NL Alert het snelle 4G-netwerk nog niet te ondersteunen. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer maken kans op de titel wereldvoetballer van het jaar. Dat betekent dat Arjen Robben is afgevallen. Robben was een van de 23 spelers die door de Wereldvoetbalbond FIFA voor de Gouden Bal was genomineerd. Robin van Persie maakt kans om de prijs voor de mooiste goal te winnen. Zijn kopbal in de WK-wedstrijd tegen Spanje is genomineerd voor de Puskas Award. Het weer is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het 1 tot 4 graden. Vaak is het bewolkt en mogelijk valt er wat neerslag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd vrij lange files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid. Vijf kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Duivendrecht en knooppunt Nieuwe Meer, 6 kilometer. En tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein 9 kilometer. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knopen het Lunette 11 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brinoordbrug 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 9 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 7 kilometer na een ongeluk.